Mark Visser met het NOS-journaal. Een huis in de vrije sector is vorig jaar gemiddeld 6,2% duurder geworden. Met name in de grote steden stijgen de huurprijzen hard, meldt verhuurwebsite Paradius. Rotterdam is koploper met een huurstijging van 6,9%. Toch is een huis in Rotterdam nog altijd een derde goedkoper dan in Amsterdam. Worden wel vrije sector bijgebouwd, maar aan woningen tussen de 700 en 1000 euro blijft volgens Paradius gebrek. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben strijders van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab een aanslag gepleegd op een militaire basis van de Afrikaanse Unie. Eerst ontplofte een autobom bij de poort van de basis. Vlak daarna rende een strijder het terrein van de basis op. Toen hij werd beschoten blies hij zichzelf op. Persbureau AFP zegt dat er zeker acht doden zijn gevallen. De Bosporusbrug in Istanbul krijgt een nieuwe naam. Voortaan gaat de beroemde brug tussen het Europese en Aziatische deel van de Turkse stad... Brug van de Martelaren van 15 juli heten. Bij de koepoging van anderhalve week geleden werd bij de brug hevig gevochten. De brug werd bezet door de koeplegers. Aanhangers van president Erdogan probeerden dat te verhinderen. In totaal kwamen bij de mislukte staatsgreep volgens de Turkse autoriteiten 290 mensen om het leven, onder wie 190 burgers. De man die in Japan 19 gehandicapten doodstak... wilde families verlossen van invaliden. De zorg zou voor de families te zwaar zijn. De dader had in februari het Japanse parlement opgeroepen... euthanasie op ernstige gehandicapten te plegen. In een brief zei hij dat hij zelf honderden mensen zou kunnen ombrengen. Na de oproep werd hij een maand lang opgesloten in een inrichting. Na het bloedbad van afgelopen nacht, waarbij naast 19 doden ook 25 gewonden vielen... gaf hij zichzelf aan bij de politie. Het weer, zon en bewolking, mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dan morgen eerst zon, later buien en ongeveer 21 graden.